Volgens de organisatie nemen werkgevers tijdens het beginnende economisch herstel geen nieuw personeel aan, maar laten ze hun bestaand personeel meer werken. Vooral bij productiebedrijven gaan banen verloren. De brand in een nachtclub in de Russische stad Perm is mogelijk te wijten aan slechte controles, zegt premier Poetin. Inspecteurs hebben de nachtclub ooit wel een waarschuwing gegeven vanwege de slechte brandveiligheid, maar die hebben zich daar niet van aangetrokken. En ze zijn volgens Poetin niet opnieuw gecontroleerd. Bij de brand in de Russische nachtclub kwamen vrijdag 113 mensen om het leven. Er loopt een onderzoek naar FC Eindhoven omdat de club mogelijk betrokken is bij het gokschandaal in het Europees voetbal. Chinezen zouden tijdens de wedstrijden gegevens hebben doorgebeld naar gokkantoren in China. Gokkers zouden online hebben kunnen wedden op bijvoorbeeld het aantal hoekschokken. Ook een opvallende uitslag wekt het wantrouwen van de KNVB en de politie. FC Eindhoven verloor dit seizoen thuis met 8-0 van FC Dordrecht. In Moskou heeft gisteravond bijna 900 kilometer file gestaan door zware sneeuwval. Het verre oosten van Rusland kampt al dagen met extreme sneeuwval. Maar in Moskou was het tot gisteren voor sneeuw veel te warm. Vorige week was het er nog 12 graden, een record voor deze tijd van het jaar. Eendenlever die wordt verkocht als diervriendelijk komt in feite vaak van eenden die onder dwang zijn gevoederd, zeggen wakker dieren in het programma Radar. Ze hebben stiekem gefilmd op een Spaanse boerderij die foie gras levert aan toprestaurants en hotels in Amsterdam. Volgens Radar en Wakkerdier krijgen de eenden met een buis een pap van mais en eendenvet diep in de strot geduwd. Het weer.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 Looking so crazy, my baby. got me so crazy, baby.